van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken wil meer gas winnen uit de Noordzee, schrijft het AD. Zo wil die minder afhankelijk worden van de import uit Rusland. Volgens de nieuwste cijfers zitten er nog flinke hoeveelheden gas in de zeebodem. 118 miljard kubieke meter in bekende velden... en mogelijk nog 165 miljard kub in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. Daarmee zou Nederland nog decennia vooruit kunnen, totdat er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn. Na verwachting is dat pas in 2050. Volgens Kamp is aardgas voorlopig nog onmisbaar. Nu komt het meeste gas uit Groningen, maar vanwege de aardbevingen wordt de winning daar teruggeschroefd. Op een bedrijventerrein in Zoetermeer heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond aan het eind van de avond in een pand waarin meerdere bedrijven zitten, waaronder een autowerkplaats. De brandweer sprak van een zeer grote brand. Op foto's is een enorme vuurzee te zien. Het vuur is inmiddels onder controle, er is niemand gewond geraakt. De brandweer van Zoetermeer kreeg bij het bluswerk hulp van andere korpsen. Dominee Martin Luther King hield zijn beroemde I Have a Dream toespraak in 1963 niet voor het eerst. Eind 1962 kregen scholieren in North Carolina al vrijwel dezelfde toespraak te horen, blijkt uit een opname die onlangs is ontdekt. Het was al wel bekend dat King op die school ook I Have a Dream had gezegd, maar niet dat hij dat daar ook acht keer deed, net zoals in 1963 op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington. Op maar een paar punten had hij de toespraak in de tussenliggende tijd aangepast. Martin Luther King was de leider van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. Zijn I Have a Dream toespraak wordt als een retorisch meesterwerk beschouwd. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won na verlenging met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint. Het weer, eerst veel bewolking, maar in de loop van de dag schijnt ook af en toe de zon en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 trying to believe that you're gone. Love takes time to heal when you're hurting so much. Couldn't see that I was blind.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 remember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 streets with the ceaseless weeds, with the peaceless born, and we sing it along. Singing Kokoroko, Kokoroko, singing coco.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 天。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 yo no supe hacerlo así. Te estaba Por eso vengo a decirte lo que siento.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 Cause that's what single girls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 earth, not to notice. This crying earth, this weeping. ZFM. I become